Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Opgeluchte gezichten in Noord-India. Net zijn alle 41 bouwvakkers na dik twee weken gered uit een tunnel. De mijnwerkers waren aan het graven toen ze door een aardverschuiving opeens vast kwamen te zitten. Voor reddingswerkers was het een ingewikkelde klus. Ze waren dagen bezig om door rotsen en puin te boren. En de laatste meters moesten met de hand gegraven worden. Hoe het nu met de bouwvakkers gaat weten we niet. Ze kregen via een pijp eten, drinken en medicijnen. Op steeds meer plekken in Frankrijk is een peukopsteken er niet meer bij. De regering wil dat roken verboden wordt op stranden, in bossen en openbare parken. En ook in de buurt van scholen willen ze een verbod. Komiek Trevor Noah heeft de Erasmusprijs gekregen. Een internationale oeuvreprijs die hier altijd wordt uitgereikt. Dat deed opnieuw koning Willem-Alexander in Paleis op de Dam in Amsterdam. Trevor Noah vindt het een hele eer. I never once dreamed that the tiny stage that I was standing on in Johannesburg would become the first piece of an intricate puzzle that would connect me to people from all over the world. De Zuid-Afrikaanse Trevor Noah kreeg de prijs omdat hij ons kennis heeft laten maken met Afrikaanse humor. Ook was hij jarenlang presentator van het populaire Amerikaanse tv-programma The Daily Show. De prijs ging maar één keer eerder naar een komiek. En bij steeds meer kappers en beauty salons moet je voordat je afspraak is al een deel betalen. Dat komt omdat salons het niet leuk vinden als je niet komt opdagen. Of pas op het laatste moment afzegt. Er is niks vervelenders als we een lege agenda hebben door bijvoorbeeld mensen die vijf minuten van tevoren afzeggen omdat ze ziek zijn. En ja, dat is voor ons een hele grote kostenpost. Eh. Klanten moeten in deze salon daarom nu 25% aanbetalen. En daardoor blijven volgens de saloneigenaar alleen nog klanten over die echt komen. Het weer vanuit het westen komen er langzaam buien over.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 De volgende files leveren nu de meeste vertraging op. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Maarsen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Anderhalf uur tijdverlies op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen de knooppunten Burgerveen en Prins Klausplein. Bij Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt eventueel omrijden via Alfa aan de Rijn en Bodegraven... over de N11 en de A12. Op de A9 Amstelveen-Diemen tussen Amstelveen en knooppunt Diemen... 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Verder is het erg druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en zijn Zij een half uur in de file. Op de A10, de ring van Amsterdam bij de afrit Watergraafsmeer... staat een auto met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is. Vanaf Amsterdam de Baarsjes is de verdraging nu ruim 20 minuten. Richting Utrecht is dat. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Oegstgeest 25 minuten op oponthoud. Op de N201 uit Horen-Hilversum bij Loenen is de verdraging nu 20 minuten.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 Maar zij blokkeerde die om zakelijke reden met tegenzin. Nu, in een vreugdevolle daad van wensvervulling, gaan zij en de imitator kortzondig een duet van het lied aan in de slotsong van dit blok. Ik opende met Satisfaction, met medewerking van Pink en Brandy Carlyle. Paul McCartney en Ringo Starr zijn van de partij in Let It Be. darkness. She people living in the world agree there will be an answer let it be for though they may be parted there is the sound of music. Mother aanbevolen. different, I'd ask you to wear my ring. of Monroe. Oh, and I said, really? Marilyn? And he said... No, Bill. Bill? Love You song, but the Colonel screwed that up. Well, he sure did. But after all, this is my dream. It would be a dream come true if maybe you could sing it now and let me sing with you and we is het favoriete album van de maand. Op zijn nieuwe album DNA staat in vergelijking met zijn vorige veel meer pure rock'n'roll en rockabilly. Muzieksoorten die natuurlijk altijd in Danny Vera's DNA voorkwamen. Het is een schitterend album geworden met Living Proof als mijn favoriete track. in my pocket, I got gold in my hand, I got silver on the nightstand, but shoe shine in my head. I got holes in my shoes. You can't get the best of both. black flip flops, sipping champagne in the morning, wearing three dollar cologne You can get the best of both worlds, cause I'm the living proof. You can't get the best of both worlds. Australië geboren singer-songwriter Katrina Burgoyne brengt country terug met de release van haar nieuwste single Hubby in een Honky Tonk. Dit levendige en vrolijke nummer zal de soundtrack worden op de Honky Tonk dansvloeren. I met my hubby in a honky tonk He scooted in around 10 o'clock Come up and ask me what drink I want I called him I am my donkey donk we started flashing his credit card Playing a cool, but he was trying hard But the moment that he stole my heart Was when he asked me to dance Here's a two-step and tall glass of water, honey, I wanna drink Here's a hard hunk of mineral meat honky tonk. I got the diamond on my left hand with the redneck wedding band. de original van deze week. Pure Prairie League was nooit echt een hit, maar het heeft een opmerkelijk uithoudingsvermogen getoond. Het verscheen voor het eerst op het tweede album van de band, in Out. In 1972 en later in 1975 nog een keer. De song Amy is nog regelmatig te horen. tried to make you think and let you see one thing for yourself. But now you're off with someone else and I'm alone. You see, I thought that I might keep you for my think the time is right for us to find all the things we thought weren't proper could be right in time and can you see which way we should turn together or alone I can never see what's right what is wrong had your way And all the things you thought before just faded in the gray Can you see that I don't know if it's you or if it's me If it's one of us I'm sure we both will Schrijft een persoon die worstelt met de pijn van een breuk en de uitdagingen die hij of zij tegenkomt bij het proberen vooruit te kijken. Chris Stapleton met What I'm Gonna Do. What am I gonna do when I get over you? What am I gonna be when you're just a memory? Crossroads met de act van de maand. Passionate Kisses van Mary Shapen Carpenter gaat over de verlangens en behoeften van een vrouw in het leven. Zoals een comfortabel bed, een vol huis, een rockband en natuurlijk gepassioneerde kussen. Ray Scott met de titelsong van zijn nieuwe album Billboard and Break Lights. Another 700 miles from home Another 11 hours to wonder why I can't help but want to roam I could be with her every night. Something told me as a kid Said, boy, you're bound to run the roads Like the troubadours before you did Just tense, mostly no Billboards and brake lights and what I see is life goes rushing towards a cold and lonely end. I'll hang out a little while, I'll share a song, share a smile, then it's billboards and brake lights again. won't hang around this life with me get old. Will she always love this clown? Will she decide I'm just a joke? I don't know no other way to keep from living on the street as long as y'all come see me play this right here's a life for me. These billboards and brake lights, most of what I see is life goes rushing towards a cold and lonely end. I'll hang out a little while, I'll share a song, share a smile, then it's billboards and brake lights again. share a song and share a smile. Then it's billboards and brake lights again. Brake lights again. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. California Bound is een samenwerking met Tim Knol. De samenwerking met hem was niet van tevoren gepland, maar gebeurde gewoon. De Assorted Travelers met California Bound. my Kelly is de artiestennaam van Klaas Versteeg, de vroegere saxofonist van de Dizzy Mens Band. Versteeg kwam in aanraking met country toen hij met zijn partner Laila Holverda een line dance talentenjacht won. De song is geschreven en geproduceerd door Nick McKelly zelf en gaat over de eenvoudige en romantische momenten die hij deelt met zijn geliefde, terwijl ze samen naar country luisteren. to play Sitting next to you, I am feeling so alive. You never know what lies beyond the next bend. Take your time, this trip comes to an end. The trees are high and the road is long. A clear blue sky as the radio plays on. This is the place. Music everywhere from the Smoky Mountains to the Shenandoah River. There's magic in the air. Live a Little More is de titelsong van het album dat door Katja Kruid is uitgebracht. De geboren en getogen Delfse heeft inmiddels met diverse bands op country- en bluegrass podia gestaan en is van plan daar nog lang mee door te gaan.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 All this time I've waited to be fine. blokje country uit eigen land. Origin is het tweede album van de Koreaans-Amerikaanse zangeres Megan Lee. Lost Boy is een van de songs. is het favoriete album van de maand. Pulling Me Back begint met de regel I'm trying to forget you, but you're pulling me back. En beschrijft hoe de zanger nog steeds gevoelens heeft voor zijn ex. Ondanks dat hij weet dat het beter is om verder te gaan. Like a summer breeze I can go where life leads me to Like a bird in the air I will float anywhere I want to And although I am free there's always something pulling me back to you. Like a ghost from the night that learns how to hide in the daylight. Cause I'm one of the few who won't get used to the dark blue. And although I am free, there's always something pulling me back. something pulling me back to you. I'm a ghost from the night that learns how to hide in the daylight. McCoy en haar Neon Stars spelen een cruciale rol in de heropleving van western swing en honky tonk. Detour is een van de songs. Heading down last crooked road, lots of things I never know. And because of me not knowing, I now pine. Trouble got in the trail, spent the next five years in jail. I should have read that detour sign. right to the place where it said about face. I thought that all my worries were behind. But the farther I go, the more sorrow I know I should have read that detour sign Deze song schreef ik op de parkeerplaats van een L-subs aan de grens tussen Texas en Mexico. Ik had de avond ervoor voor James McMurtry geopend en probeerde de volgende dag enkele kilometers te rijden richting Houston, maar werd te moe om te rijden. Ik ging slapen in mijn busje en werd wakker met de geur van die burrito's die naar binnen kwamen. Aaron Lacombe schreef de song en vertolkte hem ook. Zometeen nog een uur country. college years, we'd stop in for a case of beer, a couple of burritos, and some gas. We never thought too much about the stuff we put into our mouths and whether it was good for us or bad. Nighttime come, we'd hit the bars or sit out underneath the stars and drink until the whole town called it quits. When we finally made our way back home, that open sign was always on might ever get Was that all sips burrito? You wouldn't cross my mind if I was sober And that's almost over Oh, sips burrito I'm never thinking clearly when I eat you I'm not proud to need you But you're lukewarm and ready to go And nobody needs to know That I'm taking you home Even as I'm singing this, tell the truth, I kinda miss the way that smell would hit you at the door. You'd go in for a minute's time, bag of chips and a couple limes, and it soak into whatever clothes you wore. One time in the summer heat, I left one in my truck a week, and I bet my buddy Matt he wouldn't need it. He looked a little green at first Later got a whole lot worse. He lived to tell, but never did repeat it. That all sits burrito. You wouldn't cross my mind if I was sober. And that's almost over. Oh, all sits burrito. I'm never thinking clearly when I eat you. I'm not proud to need you. you're lukewarm and ready to go. And nobody needs to know. I'm taking you home. We're all a little older now. You won't catch us running around the way we used to do when we were young.